Kasper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Oekraïne hebben nog eens ruim 300 krijgsgevangenen geruild, melden beide landen. Daarmee is de gevangenenruil van 1000 mensen voltooid. De gevangenenruil was de enige uitkomst van de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne... die vorige week werden gevoerd in Turkije. Ondertussen gaan de aanvallen door. Afgelopen nacht was de zwaarste Russische luchtaanval in weken. Er vielen zeker twaalf doden, onder meer in de hoofdstad Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. Bij een Israëlische aanval op Gan in Gaza zijn 9 van de 10 kinderen van een artsen-echtpaar gedood. De slachtoffers zijn tussen de 7 maanden en 12 jaar oud. De vader is zwaar gewond. De toestand van het 11-jarige kind dat het als enige overleefde is kritiek. De moeder van het gezin, een kinderarts, was net op haar werk aangekomen toen het gebeurde. In het Gelderse Hattem is afgelopen nacht een voetganger doodgereden. De automobilist reed na het ongeluk door. Het slachtoffer, een man van 33 uit Hattem, werd zwaar gewond op straat gevonden. Hij overleed later in het ziekenhuis. Er zijn twee verdachten van 23 en 26 opgepakt. Maar het is nog niet duidelijk of zij of een van hen de bestuurder is. De politie laat weten dat er ook nog naar één verdachte wordt gezocht. De politie heeft in Spijkenisse een zelfgemaakte bom gevonden in een scooter. Het explosief werd aangetroffen onder het zadel. De explosieve opruimingsdienst heeft de zelfgemaakte bom weggehaald omdat de scooter in een achtertuin stond, moesten drie woningen tijdelijk worden ontruimd. Twee personen zijn aangehouden. De scooter is in beslag genomen. Het weer. De meeste regen trekt de komende uren weg naar het oosten. Vanmiddag af en toe zon, maar ook wolken en buien bij 16 tot 19 graden. Morgen wordt weer een wisselvallige dag met buien en af en toe zon. En het wordt dan een graad of 18.